Davy van Eck met het NOS-journaal. Opnieuw is de Oekraïense kerncentrale Zaporizhia beschoten. De internationale atoomwaakhond IAEA e had juist gewaarschuwd om te stoppen met die beschietingen. Bij de aanval raakte een medewerker van de kerncentrale gewond... en werden drie stralingsmeters beschadigd. De kerncentrale is sinds maart in Russische handen. Oekraïne zegt dat Rusland achter de beschietingen zit. De Russen zeggen juist dat Oekraïne de centrale met raketten heeft bestookt. Het IAEA e vreest voor een kernramp als de beschietingen doorgaan. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met een omvangrijk investeringsplan van president Biden. De stem van vicepresident Harris maakte het verschil. Het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen aangenomen. Het plan omvat investeringen van meer dan 700 miljard dollar. De helft daarvan gaat naar klimaatmaatregelen... De rest van het geld wordt gestoken in zorgverzekeringen... het verlagen van prijzen voor medicijnen... en het terugbrengen van het begrotingstekort. Afgelopen avond is een wapenstilstand ingegaan... tussen Israël en Palestijnse strijders van islamitische jihad. Na drie dagen strijd is het Egyptische bemiddelaars gelukt... om de strijdende partijen ertoe te bewegen de wapens neer te leggen. Het geweld tussen Israël en de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad begon vrijdag... Sindsdien voerden beide partijen over en weer beschietingen uit. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker 41 mensen gedood. In Israël zijn bij raketaanvallen 20 gewonden gevallen. Cuba krijgt hulp van Mexico en Venezuela om een grote brand in de havenstad Matanzas te bestrijden. Die brand brak vrijdag uit in een olieopslag toen bliksem insloeg. De brand is nog altijd niet onder controle. Gisteren sloeg het vuur over naar een tweede olietank.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 lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. We said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.